11 uur. Moutscheurs met het NOS Journaal. Europa moet geen wonderen verwachten van Turkije bij het terugdringen van het aantal vluchtelingen. Volgens een hoge Turkse ambtenaar die met de EU onderhandelt over de vluchtelingencrisis, probeert de EU het probleem op het bord van Turkije te leggen. Tegen de NOS zegt hij dat het een vergissing zou zijn om te denken dat Turkije het politiebureau van Europa is. Hij wijst het verwijt dat het land te weinig doet om de crisis te bezweren van de hand. Turkije wil de oorzaken van de crisis aanpakken. De gevolgen komen op de tweede plaats, al dus de hoge Turkse ambtenaar. Prominente leden van de Republikeinse Partij hebben de aanval ingezet op de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Een van hen is Mitt Romney. Die was vier jaar geleden zelf in de race voor het presidentschap. Hij haalde in een speech keihard uit naar zijn partijgenoot. Romney noemde Trump een oplichter en niet geschikt voor het presidentschap. Romney kreeg steun van John McCain, die in 2008 nog van Obama verloor. McCain noemt Trumps uitlatingen over nationale veiligheidskwesties gevaarlijk en zegt dat hij getuigen van weinig kennis. Minister Ascher wil nog deze kabinetsperiode nieuwe voorstellen uitwerken voor zijn bekritiseerde flexwet. Hij riep in het radioprogramma Nieuws Co. alle tegenstanders op met voorstellen te komen. De wet werk en zekerheid ging acht maanden geleden in. De nieuwe regels moeten onder meer verzorgen dat werknemers eerder een vast contract krijgen. Maar volgens MKB-voorzitter Van Stralen wordt juist het tegenovergestelde bereikt. Er is een schikking getroffen in de zaak tussen Facebook en Chantal. De vrouw had een rechtszaak aangespannen over een seksfilmpje van haar en haar ex-vriend... dat vorig jaar op de sociale netwerksite was geplaatst. Afgesproken is dat bij Facebook een onderzoek komt naar wie het filmpje online heeft gezet. De ex-vriend van Chantal ontkent dat hij het filmpje op Facebook heeft gezet. Het weer vannacht gaat het land inwaarts licht vriezen. Vanaf morgenochtend overal regen.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 In de late uurtjes gaan we nog naar 15 New Age muziektracks luisteren. En de eerste is een nieuwe, ook een nieuwe artiest, Neil Patton. En zijn cd Between the Lights, Shadows and Lights. Ja, moest het even uit mijn hoofd leren. Between Shadows and Lights. En daar zit natuurlijk ook een hele website achter. En die kan je vinden op peacefulradio.eu of .co. Ik wens je heel veel luisterplezier. no, nine, no, no, no. no, no, no, no. queremos poco con para Madalena. sa samut how shall you find it unless you seek it in the heart of life? The owl whose night-bound eyes are blind unto the day cannot unveil the mystery of light. If you would indeed behold the spirit of death, know your heart dreams of spring. Trust the dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Your fear of death is but the trembling of the shepherd when he stands before the king, whose hand is to be laid upon him in honor. Is the shepherd not joyful beneath his trembling? that he shall wear the mark king. Yet is he not more mindful of his trembling? For what is it to die, but to stand naked in the wind and to melt into the sun? And what is it to cease breathing, but to free the breath from its restless tides, that it may rise and expand and seek God? unencumbered. Only when you drink from the river of silence shall you indeed sing. And when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb. And when the earth konya wachmanyalo konyinde Watch my girl up a pacho.